1 uur. Jan van der Putten met het NOS vandaag door, ondanks berichten dat er meer geld komt. In Den Haag worden 30.000 leraren verwacht voor een protestbijeenkomst in het Zuiderpark. Onderwijsbond AOB verwacht dat door de staking 7000 scholen dicht blijven. Volgens berichten willen de formerende partijen bijna een half miljard euro extra uittrekken voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. De actievoerders willen bijna anderhalf miljard erbij. De vriend, vriendin van de schutter in Las Vegas heeft geen idee waarom haar vriend zondag een mensenmenigte onder vuur nam. De vrouw zat in de Filipijnen en is bij terugkomst urenlang ondervraagd door de FBI. Volgens haar advocaat heeft ze gezegd dat haar vriend nooit had laten blijken dat hij iets verschrikkelijks van plan was. Ze noemde de schutter Steven Paddock een zorgzame, rustige man. Bij de beschieting in Las Vegas kwamen 58 festivalgangers om het leven. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord. De Spaanse regering heeft afwijzend gereageerd op de televisietoespraak van de Catalaanse regeringsleider Puigdemont. Die riep Madrid op tot dialoog, maar zei ook dat plannen voor onafhankelijkheid doorgaan. Volgens de Spaanse regering van premier Rajoy moet de Catalaanse leider eerst de wet respecteren voor er kan worden bemiddeld of onderhandeld. Zondag koos het grootste deel van de Catalaanse stemmers in het referendum voor onafhankelijkheid. Verwacht wordt dat het Catalaanse parlement maandag eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept. Joep Henkes wordt opnieuw trainer van Bayern München. Volgens de Duitse krant Bild wordt hij de opvolger van Carlo Ancelotti, die vorige week werd ontslagen. Het is de vierde keer dat Henkes Bayern München gaat trainen. Het weer vannacht en in de ochtend in het hele land regen.